uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De prijzen van koopwoningen stijgen nog steeds hard... maar volgens het CBS wel iets minder hard dan vorige maand. In mei waren koopwoningen 18,8 duurder dan een jaar eerder... terwijl de stijging in april nog 19,7 uitkwam. Ook makelaars merken dat de markt aan het veranderen is. Ze zien minder kijkers en er wordt minder vaak overboden... Woningen die helemaal af zijn lopen nog altijd goed. De zogenoemde klushuizen worden minder snel verkocht. Volgens makelaars komt dat onder meer doordat verbouwen duurder is geworden. Duizenden boeren uit het hele land protesteren vanmiddag in het dorp Stroe op de Veluwe tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het wordt mogelijk de grootste demonstratie van boeren ooit in Nederland. Rijkswaterstaat waarschuwt voor flinke verkeersoverlast en een zware spits... omdat veel boeren met de trekker naar Stroe zullen gaan. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben verklaard... hoe ze door oud-president Trump onder druk zijn gezet... na zijn verkiezingsnederlaag van 2020. Dat deden ze op een hoorzitting over de bestorming van het Capitool. Trump voerde de druk vooral op in de staat Georgia. Hij vroeg de belangrijkste verkiezingsfunctionaris daar... in, het in een dreigend telefoongesprek om 11.780 stemmen te vinden... zodat hij alsnog van Biden zou winnen... Een prominente republikein uit Arizona verklaarde dat Trump hem intimideerde... om de uitslag in Arizona ongeldig te verklaren. Een jury in Californië heeft acteur Bill Cosby schuldig bevonden... aan seksueel misbruik van een minderjarige in 1975. Het gaat om een civiele zaak die al acht jaar liep. Het slachtoffer krijgt 500.000 dollar voor de emotionele schade die ze opliep. Ze vertelde dat ze destijds door Cosby op de Playboy Mansion was uitgenodigd... en dat ze daar als 16-jarige werd gedwongen tot seksuele handelingen. Cosby heeft altijd ontkend. Het weer, het is helder en vooral landinwaarts kunnen wat mistbanken ontstaan.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 en een handje losse schroeven en het laatste zetje van mijn geloof. Ja, niet dat ik ooit echt ergens in heb geloofd. Het is meer gewoon, gewoon wat licht in mijn hoofd. Ik leefde dus solistisch, individualistisch, dacht ik mis niets, alles goed, alles klaar. Sinds een paar dagen zijn al die idealen nu dus officieel geen stuiver meer waard. Als ik alleen al naar je kijk, dan hoor ik engelengezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt aan je aansteken bij zo halleluja Dat voelt behoorlijk goed, ja dit heb ik dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel te open Ook al ben ik overtuigd is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent zou gaan als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelen gezang Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde... kreeg ik nu pakken aan amoureus geweld over me Basically. trouble de badplaats. Ook in de zomer. CFM. wanna van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM. place to find. And there I'll celebrate. All in all, there's something to give. much space, half an inch from my face, and you meant it. You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. There goes using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues.